Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een appartementencomplex OD is onderweg naar Groningen om het explosief onschadelijk te maken. Het gaat om een complex met enkele tientallen woningen in de Paramaribo-straat. Aan het begin van de nacht werd daar een bewoner aangehouden... omdat hij op straat met een luchtbuks had geschoten. Toen de politie zijn appartement doorzocht, werd het explosief gevonden. De politie wil nog niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Op de middelbare scholen beginnen vandaag de eindexamens. Ruim 200.000 scholieren doen eraan mee. VWO'ers beginnen vandaag met Nederlands. Bij de HAVO staat economie op het programma. En de VMBO'ers doen natuur en scheikunde. Zoals altijd opent de scholierenbond LAX weer een klachtenlijn. Bij de eindexamenopgave vonden de scholen dit jaar een bijzondere waarschuwing. Het is niet toegestaan gsm-signalen te verstoren om spieken via de telefoon tegen te gaan. Vorig jaar zou dat in Amsterdam zijn gebeurd. En het agentschap Telecom heeft bepaald dat dat niet mag, omdat ook het normale telefoonverkeer daardoor verstoord kan raken. In Polen heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een verrassende winnaar opgeleverd. De conservatief Duda kreeg meer stemmen dan de favoriet, de huidige president Komorowski, ook een conservatief. De 45-jarige Duda beloofde zijn kiezers in zijn campagne van alles waar de president helemaal niet over gaat. Zoals minder belastingen en verlaging van de pensioenleeftijd. Aan de eerste verkiezingsronde in Polen deden elf kandidaten mee. De tweede ronde is over twee weken en gaat tussen Duda en Komorowski. Het weer. Vannacht blijft het droog. Minima rond 10 graden. Daarna een vrij zonnige dag met hoge temperaturen. Het wordt 18 tot 21 graden aan de kust en 23 tot 27 graden in de rest van het land. Dinsdag wordt het weer koeler en is er kans op een bui.